in de gaten. Morgenochtend om 5 uur wordt er weer geblust met hulp van andere korpsen uit de regio. De brand in het Twentse natuurgebied ontstond gisteren. Het vuur breidde zich vandaag niet verder uit, maar de brandweer denkt dat er nog ondergrondse brandhaarden zijn. In Schravenpolder in Zeeland is een vrouw van 71 uit die plaats omgekomen bij een botsing met een stoomtrein. De ze Zat werd op een onbewaakte overgang geschept door de stoomtrein Goes-Borselen. Haar man van 77, die de auto bestuurde, raakte licht gewond. In de stoomtrein zaten tussen de 20 en 30 mensen. Ze zijn door een andere stoomtrein opgehaald. In Duitsland is een Groningse vrouw van 37 omgekomen. Haar zoon van 8 en een baby uit een andere gezin raakten zwaar gewond. Ze liepen mee in een groep wandelaars die werd geschept door een bestelbusje. Dat gebeurde in een dorp in het oosten van Mecklenburg-Voorpommeren. De 22-jarige bestuurder van het busje is aangehouden. In de kerncentrale Fukushima is het stralingsniveau opgelopen naar een recordwaarde. Een robot heeft in reactor 1 een straling gemeten van 4000 millisievert per uur. De radioactiviteit is vermoedelijk gestegen door damp die is vrijgekomen uit een drukketel met koelwater. Door de hoge radioactiviteit mogen werknemers het complex niet in. Het weer vannacht bijna overal droog, alleen in het zuiden kans op een onweersbui.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 It's Nightwalk. Nightwalk. Nightwalk. Nightwalk. fight it. I had hoped you'd see. closer to my mission. I see a bottle and the vodka's glistening. Good lord, that looks so lovely. Pardon me while I taste this bubbly. I see them moving, see them dancing, yeah, they doing that. I see them grooving, popping bottles like it's new to them. I wanna join them, but it seems like they're too far from me. Plus, where's the bathroom? Like, cause I really, really gotta be last night. Don't remember last night. Am kidding? I'm to call my do it again. not act like you don't drunk too. <laughs> Let the beat ride. That's right, cash right, shining like a flashlight. Baby, your ass right, cause this could be your last night. Set the mood, spoon and groom. Ladies, fill my living room. Bobby A, what you say? Ian Carey, my DJ. Play that song, make it bang. We gon' be here all night long. If you got that feeling, feeling, yeah. Now sing the song. D O double G. I am so publicly. Speak my mind, take my time. In the sky, I am high. If you're low, come with me, cause I can get you hella high. Join my crew be my friend. Tomorrow night we do it again. Same time, different place. What an ass. What a face. What a life you can have. And you don't have to pack no bags. Just get on in. And tomorrow night we do it again. That's how it is. I always does it big. Your place of mine, a case of wine. Baby, stop wasting time. So take flight, cause I'm only in town for one more night. Last night, don't remember I said I never last What was I thinking?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 President Saleh van Jemen is aangekomen in Saoedi-Arabië, zeggen anonieme bronnen binnen de Saoedische regering. Saleh raakte vrijdag gewond bij een granaataanval en zou zich in Saoedi-Arabië willen laten behandelen. De president raakte gewond aan zijn gezicht, maar het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. In Jemen hebben de regering en de opstandelingen een wapenstilstand gesloten na bemiddeling door koning Abdullah van Saoedi-Arabië. De buurlanden proberen al weken president Saleh te bewegen de macht op te geven. Door zijn vertrek naar Saoedi-Arabië heeft volgens nieuwszender Al Jazeera de vicepresident van Jemen alle taken van Saleh overgenomen.